liefde, haar ware gezicht, En het is zo stil in mij, ik heb nergens woorden voor. Het is zo stil in mij, en de wereld draait maar door. Het is zo stil in mij.